Voor veel Israëliërs voelt 7 oktober 2023 eigenlijk als de dag van gisteren. Dus mensen zeggen hier, zolang die laatste gijzelaars niet vrij zijn, ehm, dan kunnen we niet verder met het leven. En vandaag staan ze daar nu natuurlijk helemaal bij stil. En er is ook nog steeds veel ehm, frustratie richting de Israëlische regering... dat het nog steeds niet gelukt is om die gijzelaars vrij te krijgen. Maar ook dat er nog steeds geen staatscommissie onderzoek heeft gedaan... naar hoe 7 oktober überhaupt heeft kunnen gebeuren. Ook in Amsterdam, Berlijn en Parijs werd vandaag stilgestaan... bij de aanslagen van 7 oktober twee jaar geleden. Ja, dit is in Nijmegen. Daar is een gebouw van de Radboud Universiteit bezet door pro-Palestijnse studenten. De burgemeester wil er zo snel mogelijk een einde aan maken. Er zouden namelijk serieuze veiligheidsproblemen zijn. Binnen in het gebouw staat onderzoeksapparatuur eh, dat bij schade kan ontploffen. Maar de demonstranten willen niet weg. Please. let them leave the building. And what will you do if they don't? You don't know. We, we don't know. this, is, okay. this is a serious safety issue. Yes, and there's also and a serious genocide that you've been supporting for two years. Ja, demonstranten willen dat de universiteit stopt met de voorgenomen samenwerking met een Israëlische universiteit. De hulpdiensten zijn op dit moment ook aanwezig op de campus. En de snack in Groningen is natuurlijk de eierbal. Er ligt nu ook eierbalchips in de winkel. Deze verslaggever van RTV Noord wilde wel eens weten of die een beetje in de smaak valt bij de Groningers. Wilde u een stukje eierbalchips? Een eh, wat? Eierbalchips. Rempel, dat is gewoon nieuw, zeg maar. Geen eierbal. Geen eierbal? Nee. Ja, smaakt lekker. Geen eierbal. Maar wat proeft u dan nu? Nou, vooral veel zout. Ik heb blijven gewoon een eierbal. Zal ik hem hier neerzetten? Ja. Komt wel op? Jawel hoor, jawel. Heb ik nog het weer. Het blijft voorlopig bewolkt. Vanavond en vannacht vooral in het noorden ook wat motregen. Kouder dan 13 graden wordt het niet. Morgen opnieuw veel grijs. Smiddags in het noordwesten wat regen. En het wordt dan 17 of 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits, eh, de dinsdagavondspits moet ik zeggen in Noord-Holland, eh, valt alles mee. Er staan vooral wat dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. Zoals de A5 hoofddorp richting Amsterdam... voor de aansluiting met de A10 3 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en Haarlem-Zuid... 4 kilometer met 5 minuten op onthoud. De A10 zelf tussen Afrit Haarlem en het Koenplein 3 kilometer met 10 minuten vertraging.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 You make me want smoke. You make me deze aflevering krijg je twee uur lang een muzikale roadtrip door de wereld van country en Americana. Runaway June staat bekend om een frisse driedubbel harmony en rootsy country sound, waarin invloeden van bluegrass en moderne country samenkomen. Op Make Me Wanna Smoke horen we hun energieke speelsheid en teksten met een knipoog naar traditie en zelfreflectie. Dat was de aftrap. De trio mixt persoonlijke ervaringen met raakbare countryverhalen. Met New Kind of Emotion laat de band haar gevoelige kant zien. Een song over nieuwe gevoelens, verandering en de kracht van doorzetten. in Real Good Night klinkt de vreugde van het samen zijn en het vieren van de kleine momenten in het leven. Samen creëren ze een optimistische, opvallende country sound. Dit was het eerste blokje met Runaway June. Are you ready yet? Yeah, girl. I got the need for neon Spotlight on me I need a bar to Dylan Earl brengt een rauwe, eerlijke benadering van Americana en country. Outlaw Country toont zijn bewondering voor de klassieke outlaws als Waylon Jennings en Willie Nelson, maar dan in een eigen tijdsjasje. Het is een ode aan rebelsheid en roots traditie. Outlaw Country is mijn favoriete track van Level Headed Even Smile, het album van de maand. bootlegger than a bootlicker, a sidestepper than a home wrecker, and I don't get pick me up from putting other people down. And it's clear to see by the air I breathe, working class solidarity is the only way we're gonna stamp that fascist out. I'd rather be an outlaw than in with the law. All this authority worship is the strangest thing ever saw holy roller hypocrisy out here polluting all the free air I breathe, and none of them folks ever showed me empathy. Oh, McKay Whirlybird. jail, but I did not fight. Knew I'd be good just cause I was white and can do all them old country songs like Merle. And talk about football and hunting, y'all. They can tell that I ain't frightened when I call them hogs. They don't know I'm a little queer. White privilege is real. I'd rather be an outlaw than in with law. All this authority worship is the strangest thing I ever saw hypocrisy out here polluting all the free air. I breathe. And none of them folks ever showed me empathy. Oh, Grady, burn it down. empathy. So don't hang that hat on high over me. That's right. Zij combineert haar ranch-achtergrond uit Texas met moderne country-invloeden. Jenna Paulette's single, Steady, viert doorzettingsvermogen en veerkracht en brengt traditionele klanken samen met een frisse vibe die haar tot een opvallende nieuwkomer maakt. Rabbit was een sleutelfiguur in de crossover van country naar pop in de jaren 80. Drive In My Life Away is een tijdloze ode aan het leven op de weg. Rabbit's kenmerkende stem en aansprekende verhaallijn maken deze klassieker nog altijd geliefd onder de countryliefhebbers. Nummer 1 Country Hit singer-songwriter uit Florida, mixed folk en country tot een warm persoonlijk geluid. Op Thinking About Love bezingt Leon Maiken de twijfels en verlangens rond de liefde, verpakt in een frisse en toegankelijke productie. just leave it behind.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 I know the name of every spot in town. I wanna find think you can tie me down I'm gonna stay footloose and fancy free Een opkomende Amerikaanse countryartiest met een ruige doorleefde stem, die zijn nummers direct karakter geeft. In Make a Liar horen we temperament, emotie en een mix van oude soul met moderne countryklanken van Jackson Dean. I ain't coming to your house I ain't crawling in your bed. I don't wanna be the only thing running through your head. I don't want you to want me. You ain't what I need. mine. Just wanna make a fire so you can make a lie out of me all night. blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Barney Willemsen vertegenwoordigt de Nederlandse country scene. Met Big City Nights pakt hij het avontuur en de energie van grote steden, maar met een nuchtere Hollandse blik en een knipoog naar Americana. klinkt romerig en oprecht en vormt een mooie schakel tussen internationale country en Nederlands talent. Jara Beeks is een Nederlandse singer-songwriter die haar muzikale verhalen put uit het leven onderweg. Made in Holland. six is what they say. Through the years I spent my time here in the city lights. Now I'm driving to the good old countryside. I'll keep singing my traveling songs. And play a melody of it all. divine deze formatie verrast met mysterieuze klanken uit eigen land. Sleeping with the Foxes van de Moonshine Brigade is een nachtelijk avontuur vol subtiel spel tussen verlangen en eenzaamheid. Made in Holland. Trickster, backtime space, seduce me with your beautiful face. Fix sun, hide your bones, cash your true shadow. I'm naked, run around town, my head seems lost, I'm foxes. Won't you cry some more? I'm sleeping with the foxes. komt uit Virginia en levert hier een eigentijdse trek vol klassieke country twist. When She Calls Me Cowboy van Spencer Hatcher is een ode aan de cowboy roots, recht uit hart en traditie geleverd. calls me baby, and we're all alone. Well, that's a good sign. What's on her mind is getting close. And when she calls me darling, all wrapped up in my arms, and we're dancing in the kitchen candlelight. I can feel her coming on one kiss, one song at a time But when she calls me cowboy Lets her hair fall down, boy Gets that look in her eye Says I better hold on tight It's gonna be a good night When she turns out the lights That's her way me cowboy. That wild little smile of hers knows how to rope me in. She can knock me right out of my boots with one touch of her hand. and my old resistor and not much of anything else. There ain't no question why I call her mine. I can't help myself. And when she calls me cowboy, lets her hair fall down, boy, gets that look in her eye, says I better hold on tight. It's gonna be a good she turns out the lights That's her way of saying I need you right now, boy When she calls me cowboy Dit is de titelsong van Dylan Earls album van de maand. Zijn geluid is doordrenkt van Southern Roots... met teksten over veerkracht en positiviteit... passend bij zijn karaktervolle stem. I gotta be tough. I'm gonna keep my mind off the winter time until I get back on my feet. Till then, I gotta keep a little level-headed, even smile. Some nights I'm crying on the back roads. I'm rolling my smoke backwards, trying to keep a little level-headed, even smile. Now don't you know I might take just hoping I get anywhere. I'm trying to keep a little level-headed, even smile when I feel small. I try to be big and bad, don't get me wrong. Well, I'm blessed for the lessons I've had. I'm gonna keep my nose on my own turn road. I'm about to reap the seed that I sow till then I gotta keep Little even smile Some nights I'm crying on the I'm rolling my smoke backwards Trying to keep roads I'm rolling my smoke backwards Trying to keep a little level-headed even smile Now don't you know I might take a while to get there Just hoping I get anywhere Trying to keep a little level-headed even smile I'm out here trying to keep a level-headed even smile year trying to keep a level-headed, even smile. Cole Cheney is een jonge rootsartiest die veelal schrijft over het leven in Kentucky. Unsatisfied gaat over op zoek zijn naar betekenis en voldoening. Rauw en integer uitgevoerd. telephone Lexington dive Slipped out before the noon It's already gone Settle down, child, don't you know what you've asked for in life Of uncertainty, a life of crime The man with no patience must walk out of care toss up each strike and go for better rock. And I don't get that much sleep, no gambling takes up keep each day after morning I'm hot. I could blame the stars for a firework rocket man, fly right into the sun. This runs on Gemini blood, taking no account of the damage I've done. Settle down, child, don't you know what you've asked for? This life you've been living could end on a dime. The man with no patience must walk out of taste. Damns you be sad Deze zangeres brengt een klassiek singer-songwriter geluid, geïnspireerd door de natuur en dagelijkse levensmomenten. Elizabeth Nichols met Little Birds betovert met haar subtiele stem en verhalende tekst. Stacy's at the hair salon, free therapy, she goes on and on. She name drops the guy I'm texting. She says they've been having drinks and all those secrets she spilled in the chair. My cousin was the one cutting her hair. Tom was at the diner Tuesday, had a waffle and a whole lot to say. Ever since she broke his heart, he can't stand that blonde with the red guitar. Should've looked around before his lips got loose. My best friend was on the other side of the booth. Doesn't matter where you are, at the bank, in the bar. Go confess it to the pastor, he's sure gonna call me after. If you don't want your business getting out, might I suggest you keep it in your mouth? uit Canada brengt Nashville Flair in een uptempo honky-tonk song. Dansbaar, energiek en een ode aan de echte country-ervaring. Something About the honky-tonk beschrijft de sfeer van een honky-tonk, een soort bar of danszaal, die vaak geassocieerd wordt met countrymuziek.